Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op de tweede dag van de algemene beschouwingen... heeft premier Rutte een voorstel gedaan over integratieproblemen. Hij reageert daarmee op het omstreden voorstel van VVD-fractievoorzitter Dijkhoff... om mensen die zich in een probleemwijk misdragen dubbel zo hard te straffen. Rutte stelt voor om te kijken hoe omringende landen integratieproblemen aanpakken. Daarbij wordt niet gekeken naar strafrechtelijke maatregelen, zei Rutte. De gesprekken tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie over de brexit zitten in een impasse. Dat zei de Britse premier May vanmiddag. Op de EU-top in Salzburg werd gisteren een voorstel van May afgewezen... over de relatie tussen Londen en Brussel na de brexit. Maar met een toelichting of een tegenvoorstel komt de EU niet, zegt May. Onacceptabel en respectloos noemt ze dat. Actrice Sjoukje Hoijmaier is overleden. Ze was onder meer bekend van haar rol in de comedyserie Zeggen Za... Daarin speelde ze huisarts Lidie van der Ploeg. Ook was ze veel in theaterproducties te zien... en speelde ze mee in de speelfilm Liever Verliefd. Bij de actrice werd in april eierstokkanker vastgesteld. Jacques Hoijmaier was 78 jaar. In Os is een condoleanceregister geopend... voor de nabestaanden van de slachtoffers van het spoorwegdrama van gisteren. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven. Het gemeentehuis is in het weekend extra geopend... om mensen de gelegenheid te geven het register te tekenen. Begin volgende maand komt er in Os een algemene herdenkingsbijeenkomst. SGP-partijvoorzitter Zevenbergen ziet na 12 jaar voortaan af van de wachtgeldregeling. Het gaat om 1450 euro netto per maand. Een bedrag dat hij ontvangt naast zijn salaris als schooldirecteur. Volgens het SGP-bestuur heeft Zevenbergen recht op het wachtgeld... omdat hij 12 jaar wethouder is geweest. Zevenbergen stelt het wachtgeld nu ten dienste van de gemeenschap. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon. In het noorden ook nog buien. 15 tot 17 graden is het. Vanavond meer buien met kans op zware windstoten. Morgen nog een enkele bui bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Maxima tussen 14 en 17 graden. Zondag een kille dag met veel regen en wind.